Door Almegens met het NOS-journaal. Bij het vinden van een stageplek op het mbo wordt volgens minister van Engelshoven nog steeds gediscrimineerd. Volgens haar is dat vooral het geval bij meisjes met een hoofddoek en jongens van wie werkgevers denken dat ze problemen geven. Volgens de Universiteit van Maastricht moet een kwart van de mbo'ers met een niet-westerse achtergrond minstens vier keer solliciteren voor een stage. Onder autochtonen geldt dat voor één op de tien mbo'ers. Van Engelshoven komt met maatregelen om het probleem aan te pakken. Er worden bedrijfsbezoeken georganiseerd en er komen trainingen voor het tegengaan van vooroordelen. De storing waar het vliegverkeer op Schiphol sinds gisteren last van heeft is nog niet opgelost. Binnenkomende vluchten lopen nog steeds vertraging op. Vliegtuigen kunnen wel gewoon vertrekken. De oorzaak van de storing was een kapotte kabel. Tientallen vertrekkende en aankomende vluchten liepen vertraging op. Reizigers die via Schiphol vliegen moeten ook vandaag rekening houden met vertragingen. De politie heeft vanochtend een derde verdachte aangehouden... in de zaak rond de beschieting van het kantoor van het blad Panorama in Amsterdam. Dat werd in juni beschoten met een antitankwapen. De opgepakte man van 45 uit Spijkenisse is mogelijk de schutter. Hij is lid van motorbende Calo Wago. Eerder werden al twee mannen uit Rotterdam en Woerden opgepakt. In Texas zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze een 70-jarig familielid hadden opgesloten in een hondenkennel. Ze gaven haar nauwelijks te eten en pakten haar geld af. Het slachtoffer zegt dat de man ook had geprobeerd om haar te verdrinken in een badkuip. Omdat de verdachten niemand binnenlieten duurde het ruim een half jaar voordat de mishandeling werd opgemerkt. Het weer, eerst bewolkt, later breekt de zon door. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen trekken er buien over het land en kan het soms stevig regenen. Het wordt dan 19 tot 24 graden.